Drie uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Palestijnen waren bij de vredesonderhandelingen met Israël bereid om veel meer concessies te doen dan tot nu toe bekend was. Dat blijkt uit documenten die de Arabische nieuwszender Al Jazeera en de Britse krant The Guardian hebben gepubliceerd. De verslagen zijn afkomstig van Palestijnse onderhandelaars en gaan over de afgelopen tien jaar van de vredesgesprekken. In 2008 stelde het Palestijns gezag Israël voor... dat het de meeste Joodse nederzettingen in Oost-Jeruzalem mocht houden. In ruil daarvoor wilden de Palestijnen dat Israël delen van het land zou afstaan... waar voornamelijk Arabieren wonen. De heilige plaatsen in Jeruzalem, zoals de Tempelberg en de Al-Aqsa-moskee... zouden tijdelijk onder internationaal toezicht moeten komen. Uit de documenten blijkt ook dat de Palestijnse leiders in 2008 wisten... dat Israël de Gazastrook ging aanvallen om een eind te maken aan de Palestijnse raketaanvallen. De onderhandelingen werden vanwege die aanval beëindigd. De cholera-epidemie in het Caribisch gebied heeft nu ook een leven geëist in de Dominicaanse Republiek. Het slachtoffer is een 53-jarige man die onlangs in het buurland Haiti was, waar de afgelopen maanden al 4000 doden zijn gevallen door cholera. De autoriteiten in de Dominicaanse Republiek zeggen dat ze maatregelen nemen om verdere verspreiding te voorkomen. Er waren tot nu toe in de Dominicaanse Republiek zo'n 150 cholera-besmettingen vastgesteld, maar geen sterfgevallen. De Mexicaanse politie heeft in Acapulco de man gearresteerd die achter de moord zou zitten op 22 Mexicanen eerder deze maand. Hij werd samen met zes andere leden van een drugsbende aangehouden. De lichamen van de slachtoffers van de moordpartij werden verspreid over de badplaats gevonden. Verschillende lijken waren onthoofd. De bendeleider zit volgens de politie ook achter de moord op 20 Mexicaanse toeristen in september. Door geweld tussen rivaliserende drugsbenden zijn vorig jaar in Mexico 15.000 mensen omgekomen. Het weer, vanuit het noorden op veel plaatsen motregen. Minima tussen 2 graden in het oosten en 5 aan zee. Overdag bewolkt met eerst motregen en smiddags overwegend droog. Het wordt een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO. Nacht van het goede leven. Adeline van Nier. Staat je radio wel aan? Zou nog maar niet slapen gaan. Het is de nacht van het goede leven. μισά Έφτασε η ώρα να το πω Όλα εκείνα που αγαπώ γυαλό γυαλό ξεκίνησα Άλλα εκείνα που αγαπώ γυαλό γυαλό ξεκίνησα was Griekse schone Schiek Griekse muziek. Een keuze van eh, Pim Kops, mijn gast eh, vannacht. Pim, eh, bekend als drummer, nee, drummer, toetsenist van de dijk, onder andere. wat is dit voor dame? Eleftheria Wanitaki, als ik het goed uitspreek. Ja? dat is een, Griekse zangeres die komt van Icaria. En ja, geweldige zangeres. En dit, ik vind dit een heel mooi nummer. Het is een nummer als ik, wat ik begrepen heb van een, op een gedicht van een bekende Griekse dichter. Ik ken alleen maar eh, eh, Kavavis, de dichter. Ja, <laughs> nou, dat is niet zal, dat is al heel wat. Precies, dat, is niet de minste. Nee, nee maar eh, en, wat ik begrijp is dat het nummer gaat over... een soort bespiegeling over het leven. En uh, dat het komt er volgens mij op neer dat je vooral toch... eigenlijk de dingen moet doen die je echt voelt. En dat je niet moet blijven steken in iets wat niet goed voelt. En dat je anders spijt krijgt. Ja. En weemoed. Ja. Je hebt haar ook zien eh, parapona, parapono. Ja. betekent ook zoiets als eh, ja, klacht of weeklacht, weemoed. Uh, is een soort blues, zeg maar zeggen. En je hebt haar zien optreden? Ik heb het twee keer zien optreden. Eén keer in Amsterdam en één keer in Griekenland. Ja, heb je iets met Griekenland? Ja, ik ga elk jaar eh, in de zomer naartoe. Ja, het, is een favoriet land. Ja. En wat is het zo lekker aan Griekenland? Ik ben nog nooit geweest. <gasps> Het is heel koud. <laughs> ja, oké, dan nou weet ik genoeg. Oké. <laughs> <laughs> Eh, eh, er ligt, we hadden het eerder al, het vorige uur, over een, een, zijproject van jou, wat af en toe optreedt. Dat is samen met jouw vriend Henk Hofstede van de Nits. Eh, houden jullie heel erg van de muziek van, eh, van Leonard Cohen? Ja, we hebben gewoon een heel leuk bandje wat, wat Leonard Cohen muziek eh, uitvoert. En dat, het is een soort, ook, ook weer een soort, net zoals die Killian Wells, een soort kamermuziek, popmuziek, kamermuziek. Ja. En we hebben net, nu net in, nu deze maand vijf optredens gedaan in hele kleine theatertjes. En, Waar, hier in Nederland? Ja, en we spelen heel weinig, omdat iedereen heeft het heel druk. En het kan bijna nooit. En je moet theater ook heel lang van tevoren al weten. En dat weten we dan nog niet, omdat we dan weer andere dingen hebben. En zo dat is allemaal ingewikkeld. Avalanche uh, kwartet of Avalanche. Ja, en wat ik nu ga draaien is niet van de cd... maar dat is een live opname uit Zwitserland uit 2007... van een heel mooi nummer wat hij... bijvoorbeeld een nummer wat hij op zijn laatste wereldtournee niet gespeeld heeft. Leonard Cohen? Ja wat, wat, geeft deze band jou wat, wat de dijk jou niet geeft? Wat, wat is... Uh, nou, wat, ik heel, wat, ik, wat, ik, wat, ik, heel leuk eh, vind eh, met die, die, die twee bands als een soort tegenhangers... Is, ja. is dat het, nou, zoals ik al zei, kamermuziek is. Dus het is niet, niet heel erg hard en snel en fel en versterkt en drums en zo. Maar het is het omgekeerde. En dat is heel erg leuk om ook te doen. En dan is het ook weer heel erg leuk om dan weer terug, ja, snap je? Dus, dus het, het, het, Jij hebt de beste both worlds. Ja. ja. precies. Oké, goed. En hoe heet dit nummer? Night Comes. Night Comes On. I went down to the place where I knew she lay waiting under the marble and the snow. I said, Mother, I'm frightened. The thunder and the lightning, I'll never come through this alone. She said, I will be with you, my shawl wrapped around. was very cold. I wanted tonight to go on and on, but you said, Go back, go back to the world. We were fighting in Egypt when the sign is. agreed nobody else had to die. There was this terrible sound, and my father went down with a terrible wound in his side. He said, Try to go on, take my books, take my gun. Remember, my son, how they it is very calm. I like to pretend that my father was wrong, but, you, you don't wanna lie. Not to the young. We were locked in this kitchen, and I took to religion wondered how long she would stay. I needed so much to have nothing to touch. I've always been greedy that way. But my son and my daughter climbed out of the water, crying, Papa, you promised to play. the great surprise. It's Papa, don't peek. Papa, cover your eyes. And they hide. They hide. will she come to me? What must I do to prepare? When, when she bends to my long, like a willow, like a fountain, she stands in, in the luminous air. And the night comes on, it is very calm. I lie in her arms, and she says, When I'm gone, I'll be yours. yours for a song. Now the crickets are singing, the vesper bells ringing, the cat's curled asleep in his chair. And I go down to Bill's bar, I can make it that far, and I see if my friends are still there. Yes, and here's to the few who forgive what you do, and the fewer who don't even care. And the night comes on, it is very calm. I want to cross over, I want to go home. But she says, go back was voor het allereerst op de eh, Nederlandse radio. Eh, Night Comes On, eh, een live uitvoering opgenomen in Zurich... van het Avalanche Quartet. Oftewel Pim Kops, Henk Hofstede, Marjolein van der Klauw en Arvid Arben Linneman. Hartstikke mooi. Dus dat was even de kamermuziek. En Olly, Olly Hartung, ook nog een, een Zwitserse vriend van ons die meespeelde. Oh als ja, gast. Op, ja, gitaar. Even, moet even volledig zijn. je, hebt iets Nederlandstaligs meegenomen. Dat is, dat is het enige trouwens, hè? Het enige Nederlandstalig liedje. Tot nu toe, ja. Eh, ja, dus een, een, hele mooie plaat die gemaakt is door Lotte van Dijk. Eh, eh, iemand die ooit met Lijnen samen een duo... die, die, tegenwoordig ook ja. maakt. en het is een prachtige plaat. Een hele ja. Ze in september verschenen. Eh, eh, lege plaatsen in de stad. Ik had nog niet daarvan gehoord. Ik leer allemaal dingen bij. En waarom dit nummer? Het nummer heet Genoeg? Ja, ik vind het een mooi nummer. Het is, eh, het is een mooie introductie, denk ik, tot haar plaat. Mooi, hè? Nou, Lotte van Dijk, ik ga, die, ik ga achter die plaat aan. het is echt eh, heerlijk. Mooie muziek. Goed, ehm, ik, wou ook nog, ik moet toch nog iets aan jou... Uh, oh ja, dat gaan we niet doen, maar ik, eh, of gaan we het daar ook niet over hebben? Dat hele leuke programma-ideetje wat jij hebt voor de radio. Gaan we dat geheim houden? <laughs> Tot het een keer uitvoeren. Maar we kunnen het later over hebben. Oké, okay, dan hebben we het later over. Nou, eh, jij zit de hele tijd... Hij heeft ook zijn... Eh, eh, Pim Kops, mijn gast vannacht... heeft ook zijn, zijn laptopje en zijn harde schijf bij zich. En hij zit de hele tijd als een echte DJ heel erg te denken van... wat wordt het volgende nummer? En wat is het volgende nummer? Dat gaat je snel allemaal. Ja, ik durf ook helemaal niks meer te zeggen. Maar... Nou, eh, ik had ook een paar vinyl, eh, een paar ja. LP's meegenomen. Omdat ik het leuk vind. Die, nummers die heb ik ook wel op cd. Maar met name deze nummers die je dan wilde draaien... die klinken echt op vinyl heel anders. En het nummer wat we nu gaan draaien van Ovi Wright... een uh, soulzanger van het High Label van Willie Mitchell... die vorig jaar ook overleden is, net zoals Solomon. En die met Solomon nog zijn laatste plaat samen heeft gemaakt. ja, ja, ja. ja. Ik ben ooit in 1990 ook in de studio eh, daar langs geweest. En Waar eh, daar? In Memphis. Memphis. En toen heeft hij mij rondgeleid. Dat vond ik geweldig. Om eh, de plekken te zien waar Al Green en Peebles en zo allemaal... En Ovie Wright dus, opgenomen Ja. En... Ehm, dus, en, wat we nu gaan horen, is dat ook geproduceerd door deze, door die Elijah Mitchell? Dat, Mitchell? Willie Mitchell. Willy, sorry. Dat kan je ook goed horen. Als je El Green en, Peebles kent, dan hoor je ook de de touch van de meester Willy Mitchell. Ja. <laughs> Ehm, maar de, wat ik leuk vind is dat eh, deze plaat is gewoon een originele plaat. En tegenwoordig eh, ja, worden dingen gemasterd, hè, zoals dat heet. Dat betekent dat dus voordat het op de cd wordt gezet... wordt het nog een beetje gefilterd om frequenties mooi te krijgen. En wat er eigenlijk sinds de CDs is gebeurd... omdat er veel meer mogelijk was qua hoge frequenties... werd er ook meteen meer hoog ingedraaid. En eh, eigenlijk waar, die, die masterbanden uit die tijd... die waren speciaal op die manier gemixt... omdat het op vinyl weer op een bepaalde manier ging klinken. Het had zijn beperkingen, het had ook, had ook eh, mogelijkheden. En dit nummer is altijd nog op vinyl, vind ik het mooist. Dat is... Uh, uh, een andere insteek dus opgenomen, om eh, wetende nou, hoe het... Het, was zelfs zo vroeger dat je eh, veel studio's die hadden gewoon een snijkamer vlak achter de studio. En het werd soms meteen, gewoon meteen gesneden. En wat bedoel je met gesneden? Let's cut it, zeiden ze dan. En dan gingen ze opnemen, maar dan werd meteen met, in de snijkamer werd het meteen al in een mal geperst. Er zat helemaal niks tussen soms. Ja, ja. En, eh, eh, en zo is deze plaat ook gemaakt, denk Nou, nee, dat niet, maar, maar deze plaat is wel zo opgenomen... omdat hij op vinyl op een bepaalde manier zou gaan klinken. En daarom ja, misschien daar, onder andere daarom klinkt dit veel voller en vetter... En, eh, dan de cd, alle cd's van dit nummer die ik daarna gehoord heb. Nou, oh, benieuwd. Het nummer is eh, Nickel en een Nail van Overy Wright. Heerlijk, heerlijk. Je hoort inderdaad El Green, eh, de hele stal. Dus dezelfde begeleidingsband, zei je net. Ja. OV Ride. OV Ride. Eh, wij zaten trouwens eventjes hier te experimenteren. Want eh, jij, hebt net geroemd waarom je nu deze, dit nummer op vinyl draait. Omdat dat net iets anders heeft dan... omdat het ook anders opgenomen werd. Wetende dat het voor vinyl was dan op een cd. Maar ik weet niet of de luisteraars thuis het hebben kunnen horen. Omdat natuurlijk alles wat hier weer uitgezonden wordt... ook weer compressie heeft. Hè? Wordt alles ook weer naar elkaar toegetrokken. Hè? Jimmy, kijk, de techniek is even nou, aan, Jimmy van mij. Maar die oude vinyl die kan dat heel goed hebben. Ja. <laughs> Maar ik hoop, niet dat de mensen, ik hoop dat de mensen dat een beetje meegekregen hebben. Hm. Je hoorde in ieder geval lichte krassen. Dat heeft al wel iets heel nostalgisch altijd. Ja. Eh, nou, iets wat er helemaal bij aansluit... natuurlijk de dijk zelf met Solomon Burke... Eh, van de laatste de plaat. En dan het, is het titelnummer, toch? Ja, het titelnummer, dat, is, eh, dat, dat, dat was zo magisch in de studio. Aftellen en met z'n allen, met Solomon en de blazers. Die stonden op de gang ergens. En iedereen zat overal in, in hoekjes en gaatjes van de studio. En in één klap dat nummer opgenomen. Ja, niet, niet allemaal laagjes? Nee, nee, nee, nee, dat hebben we helemaal niet gedaan. We, we, namen negen nummers in drie dagen op. Ja, dus, eh, Maar het, dit was... Uh, ja, klinkt een beetje... Nee, doe, doe. Magie. Was In de studio, dus we zaten echt allemaal echt... Te gek, ja. Ja, het gebeurde op dat moment. Wat je nu gaat horen, dat, dat was gewoon... Eh, de, en als je dat terug hoort, dan, dan komt dat gevoel ook weer even terug?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 Eh, van het High Records, hè, van het label High Records. En ja, dit heeft dezelfde feel. Trouwens, ook nog wel opmerkelijk. De Dijk doet, houdt alles binnenshuis, hè, bijna alles. In ieder geval productie. Zoveel mogelijk, ja. ja. En eh, soms maak je ook zelf de hoezen. Jij, hebt de, eh, de, de, de hoes of de cover gemaakt van de laatste cd. Samen met Tom, een ja. Eh, vriend van me. Ja, en, en Nico die heeft natuurlijk heel veel hoezen altijd gemaakt. Nico Arsbach, en, en de ontwerpt ook veel t-shirts. ja. Dan Hans die gaat ze dan weer met het licht halen. En dan ja. gaat iemand anders weer dat doen. En pop, pop, pop. Iedereen doet zoveel mogelijk. Ik, ik, zag ergens op internet, staat een heel kort interviewtje met jou. En eh, daar ging het over dat jullie al bijna je zit, oeh, ik heb heel Over, over dat eh, de, nou, de dijk dus al zo lang bij elkaar is. En toen zei hij van, ja, nou, we hebben misschien één keer in de vijf jaar... hebben we eens heel licht woorden met elkaar. We hebben gewoon nooit ruzie. Wat is dat? Ja. Weet ik ook niet. Dat, eh, zijn gewoon zo lieve jongens. We hebben het goed getroffen met elkaar, denk ik. En een goede manier van met elkaar omgaan. Soms misschien ook wel een beetje te voorzichtig. Kan, zou best kunnen. Maar het werkt wel. Ja. Nou, we kennen elkaar door en door, dus niemand staat voor verrassingen. Nee, dus het gaat gewoon door totdat, tot je bij neervalt, dat ja, jullie erbij neervallen. lijkt me wel, ja. ja. Goed, als je het goed vindt ga ik nu eh, het spelletje doen. En dan mag jij, eh, blijf jij door DJ'en. Want ik denk dat anders de luisteraars helemaal boos op mij worden. En eh, Jan Emaus ook, die heeft weer een mooie tekst geschreven. Dus we gaan het mysterie van Emily spelen. u weet het. oh, dat moet ik nog wel even zeggen. Eh, de, secretaresse bij de KRO is ziek. Dus de laatste twee weken zijn er geen eh, knijpkatten verstuurd. Dus Michael, eh, toen die, die mailde af van wat blijft mijn knijpkat? Maar die komt eraan, dat moet dus nog, moet nog geregeld worden. Dat komt in orde. Maar in ieder geval, na het eerste fragment kunt u maar liefst drie knijpkatten winnen. Als u het dan weet. Hè. En na het tweede nog twee en na het laatste nog eentje. En het nummer is 0800-1121. En hier komt het eerste fragment. Luister jij ook maar goed. oh, je mag niet zien wat het is. Moet je iets kunnen om iets te worden? Nou, je zou denken van wel, maar zo eenvoudig is het niet. De manager van een horlogefabriek zou iets moeten weten... van het fijne mechaniek van het aloude klokje. Die zou zo'n ding bij wijze van spreken met gesloten ogen moeten kunnen demonteren... en weer in elkaar moeten kunnen zetten. De beste fietsenmaker van Nederland die zou een fietsenfabriek kunnen runnen... Maar dat is niet waar. Althans, niet meer. We hebben last van een virus waarvan we vermoeden dat het van de zee naar ons is overgewaaid. Ga je het volgen? Nee, helemaal niet. 0800-1121, maar als u het weet, bel dan vooral.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 And I see what you've chained to your sorrow All your sheep and your lilies of snow I Take this waltz, take this waltz With its never forget you, you know I'll dance with you in Vienna. I'll be wearing the river's disguise. The hyacinth wild on my shoulder, my mouth on the dew of your thighs. And I bury my soul in a scrapbook with the photographs there in the moss and I yield to the flood of your beauty. My cheap violin and my cross, and you'll carry me down your dancing to the pools that you lift on your wrist.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 This waltz, this waltz. walls, this walls with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. This walls, this walls, this walls, this walls with its very own breath. Prachtig nummer van het Avalanche Quartet. En u hoorde zingen uh, Henk Nits, uh, Henk Nits. <laughs> Henk Hofstede en Marlijn. Wie zingt er? Of die, ah, ah. Marlijn. Oh, Marlijn. Marlijn van der Klauw. Eh, aan de telefoon heb ik eh, Michael. Hi Michael. Hoi. Ja, ik had je al gemaild. Dat die, die knijpkat komt er nog aan, hoor. Ik heb het gezien. Komt <laughs> eraan. Eh, wie denk jij dat er bedoeld wordt? Of wat? Nou ja, ja wat heb ik het. Uh, ik denk dat het over het begrip interim manager gaat. Oh, oké. Okay. Ja, hoezo? Nou ja, dat zijn mensen die ingehuurd worden voor allerlei klussen... terwijl ze helemaal niet weten waar het... Eh, nou, ik zeg het een beetje overdreven ja, hoor, maar, ja, maar, niet echt inhoud van het, eh, het ding weten waar ze mee bezig zijn. Nee, precies, ja. ja. Nou, ik vind het aardig gevonden, maar het is uh, helaas pindakaas, het is niet te goed. <laughs> Nee, nee dus... Ik, ga zo luisteren naar het tweede fragment. Is goed. Oké, dag. Dag. Uh, jij doet ook een gooi. Ik wil een gooi doen. Ik durf normaal niet mee te spelen in de drie eh, knijpkat eh, ronde. Maar deze keer eh, wil ik het toch wagen. mensen die alleen maar verstand hebben van managen en niet van het product wat ze managen... Ja? die zitten in een schotje, in een compartiment... En daarmee kan ik het aan de zee koppelen, waarbij onder andere bij de Titanic voor het eerst eh, tussenschotten, compartimenten werden gebruikt. Dus gewoon bij de Titanic het niet zo goed afliep. dus compartimentering, dat heeft zowel de zee als vakidiotisme in zich. Oké, nou, ik vind het heel aardig gevonden. En ehm, het is helemaal fout, maar dat maakt niet uit. Ik, het is toch, eh, eh, eh, ik vind het wel heel leuk. Jullie moeten toch aan een persoon gaan denken. Maar oh. het is ook bijna niet te doen met deze omschrijving. Maar ik vind het hartstikke lief dat je gebeld hebt. Luister naar het tweede fragment. En als je het dan weet, bel rustig nog een keer. Ja? Oké, bedankt. Dag, Dag. Mickey. Hier komt het tweede fragment baas ergens van wezen, dat is een zelfstandig vak geworden. Of je nou paperclips maakt of boeken uitgeeft, diepvriespatatten verkoopt of een universiteit runt. Het dondert niet meer wat je achtergrond is. Als je maar een soort van ja, onbenoembaar charisma hebt. En zo nu en dan leuk bij Pauw en Witteman aanschuift met een mediageniek hoofd. Ja, dan ben je al een heel end. Wat dat betreft holt de oude wereld mijlenver achter de nieuwe aan. Maar we leren snel. 0800-1121 als je het weet. Dus ik wil een naam. Maar je weet, deze heren, interim manager, compartimentering... het heeft ermee te maken, maar ik wil gewoon een persoon hebben. En ehm, eh, Pim Kop zit nog steeds naast me. Die zit eh, driftig met zijn laptopje nog eh, te... Heb je iets gevonden? Wat gaan we draaien, jongen? we, we gaan even een, muziekje draaien wat ik de afgelopen jaren heb geprobeerd te vinden. In, eh, nou eigenlijk al, al twintig jaar probeer terug te vinden. Op vinyl eerst natuurlijk en dan cd. Niet te krijgen, niet te vinden. En dan sinds de, ja, op internet, sinds je op allerlei manieren muziek kan opzoeken. Spotify en alles. nou ja, dat is dan recent, maar daarvoor ook niet, niet te vinden. Napster niet te vinden, uh, LimeWire niet te vinden. Ik bedoel, allemaal niet te vinden, niet te vinden, niet te vinden. En ik heb het heel onlangs, ineens toch ben ik het tegengekomen en dat ga ik nu draaien. Dat is een, een, eh, een volksdansmuziekje eh, uit eh, Joegoslavië... wat ik van heel vroeger, van mijn lagere schooltijd nog ken... toen we daarop dansten. En het is een heel energieke Joegoslavische energie. Energie, energie. Eh, nou kan ik aan de Ritalin, hè? Want daar ben ik helemaal ADHD geworden van <laughs> Joegoslavië. Eh, aan de telefoon Jeffrey, Jeffrey Koek. Hi. Hi, goedenavond. Goedenavond. Ik denk dat ik de oplossing weet. Ik dacht dat het waarschijnlijk Fusje ter Horst was. En waarom denk je aan haar? is net recentelijk benoemd tot intermanager in Holland... na het vertrek van Geert Dales en de hele raad van bestuur. Want zoals toevallig gistermiddag in Buitenhof vandaar... dat ik denk van Guus de ook intermanager is bij in Holland. Oké, nou, ik vind het, dat vind ik wel eh, slim gevonden. En, maar het is eh, niet goed. Nou dan verder luisteren. Bos ik weer een idee we gaan je weer bellen. Oké, dat is hartstikke goed, Jeffrey. Tot later dan. Dit is het programma, tot later. Dag. <laughs> Aan de telefoon Bert. Goedenacht, Bert. Goedenacht. In de beveiliging? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik zit in de verzekeringswereld. Oh, maar wel in de auto hoor ik. Wel in de auto, ja. En hoe komt dat? Alweer onderweg eh, richting, uh, richting mijn kantoor, zeg maar. Oh ja? Hoezo? Ga je nu al werken? Ik ga uh, eh, morgens vroeg beginnen, dan kan ik de weekend wegwerken. En dan uh, ben ik vanmiddag om een uur of 12 ga ik een poosje uh, eh, naar nou mijn bedje toe. Oh, wat grappig. <clears throat> Ja, oh. men denkt altijd wij om 9 uur beginnen, maar zo is het helaas niet. Nee, nee, maar dit, en waarom doe je dat? Om, omdat je het lekker rustig vindt of wat? Ja, ja dat, is, uh, dat is puur de reden. Net voordat alles binnenkomt, eventjes alles, alles slap hebben, dat je, dat je vlot op de week in kan draaien en ja, dat alles eh, goed voor elkaar is. Wat grappig. Nou ja, waarom ook niet? Nou, hartstikke goed. Wie denk jij, Bert, dat, eh, dat eh, Emily bedoelt? Mark Rutte. En hoe kom je op Mark Rutte? A, het woordje charisma. Mark heeft een stukje charisma. En hij schuift bij Paula Witteman, is hij een paar keer te zien geweest. En vandaar dat ik op Mark Rutte kwam. Ja, ja, ja, ja. Maar eh, of je nou paperclips maakt of boeken uitgeeft of diepvriespatatten verkoopt... of een universiteit, het dondert niet meer wat je achtergrond is. Dat vind je wel of op toepassing van uh, Mark ja, Rutte? hij heeft natuurlijk een baan eh, een uur per week op de universiteit waar hij les geeft. ja, ik geloof dat hij in, in diverse takken wel, wel in voorkomt. Ah, Oké. Nou goed, ik, ik, ik moet je teleurstellen, Bert. Het is hartstikke fout. <laughs> Oké. Maar blijf luisteren en bel rustig nog een keer, oké? Oké, joe. Dag. Hoi. Hier komt het laatste fragment. Heb, je, heb jij een plaatje klaarstaan al voor dadelijk? Weten ze dat? ik dan? Oh ja. Goed, hier komt het laatste fragment. Performance is alles. Je imago moet goed zitten, dan komt de rest vanzelf raar, vinden wij hier soms. Maar we kunnen erop wachten. Straks hebben we onze eigen Ronald Reagan. Jeroen Krabbe voor president. En wat nog gekker is, media personalities mogen in hun managersbaantje werkelijk alles verkloten. Heeft onze stoere jongen ook gedaan. Geeft niks. Al laat je de hele boel failliet achter. Niemand zal het je kwalijk nemen. Het was toch immers maar spel. Fictie en werkelijkheid lopen dwars door elkaar heen. Enfin, hij gaat weer acteren, of zo. Net zoals ze in zijn, uh, in zijn bazenbaantje, hè? De schoenmaker heeft niet eens meer een leest om bij te blijven. Heb jij enig idee, eh, Pim? Ik ga het je niet, niet hardop zeggen, hoor. Nou, 0800-1121. Denk aan overzees dus, hè? Hij komt uit een ander land. en, en, en, en, ja, zeg jij plaatje. Eh, ja, het volgende is weer vinyl. Dus dat is weer krakend aan het aan het ja. toe zwoegen. Dat is eh, Jimmy McGriff, dat is een, een eh, Hammond-organist... die een grote held van mij is. Die heb ik ook ooit zien optreden in Paradiso. Hij leeft niet meer. En ik vind hem veel interessanter dan Jimmy Smith... waar iedereen het altijd over heeft. En ik, zijn geluid is het beste te vergelijken met dat van een kakelende kip. Thank you. Thank you. sorry. Dat is, eh, eh, eh, sorry, dat is Jimmy McGriff. Heerlijke muziek. Ik moet, ik moet een belletje aanpakken. Gerlien. Ja? Hallo, goedenacht Gerlien. Goedenacht. De, de, de, tijd vliegt, dus zeg maar wie jij denkt dat het is. Nou, ik, ik kom net binnenwapperen. Ja? En ik hoor je laatste bericht. Ik denk Wouter Bosch. Want die heeft de boel failliet achtergelaten? Mm, denk ik wel. En die gaat nu weer acteren? Of zo? Ik denk het wel. Oh. <laughs> nou, Gelien, is hartstikke nou, fout. Blijf luisteren. Doei. Doei. Uh, eh, Henri? Dat is goedheid. goedenacht. Goedenacht. en wie denk jij dat het is? Ik dacht Primra Lakishun. En hoe kom je daarbij? Nou, eh, weet ik zelf ook niet. Nou, nou goed. Ingeving. Nou, ingeving, die is helaas fout, eh, Henri. maar bedankt voor het bellen. Dag. Dank u wel. Dag. Nou, dan hebben we Jacques. Jacques, jij, bent de allerlaatste die we nog een kans geven. Wie denk jij? Arno Schwarzenegger. En hoe kom je daarop? Eh, acteren, uh, schoen, eh, schoenmaker blijft bij je leest, spilziekte. Omdat je in Californië nogal een paar miljard heeft doorgejaagd door slecht bestuur. nou, dit was het wel, dacht ik. Nou, dan heb ik goed nieuws voor je, Jacques, want het is hartstikke goed. Oké. Ja, het wel goed gevonden. Nou, ik vind het, ik vind het toch dat, dat Jan het goed schrijft. Dat hij, want bijna altijd wordt hij geraden. Heel vaak op het laatste moment. Dus blijf aan de lijn, eh, eh, Jacques. Dan eh, zal Thomas jouw adres noteren. En dan krijg jij een knijpkant toegestuurd. Oké. Goed, dag. Jo, heel succes met je programma. Ja, nou, Pim, we zitten er doorheen. Ik ga je er dadelijk uitstoten mieteren. Dan bellen we een taxi en dan mag je weer terug naar Mokum mooie foto's maken en vooral veel mooie muziek maken. Vind je het leuk? Ja, gezellig. Kom je nog eens een keertje? is goed. Ja? Gewoon DJ'en? Zeker.